Ehm, aangeboden gekregen bij 3FM. En 3FM ehm, heeft zelf geen kantine. Dus toen eh, gingen we naar de NOS-kantine. het is echt hermetisch afgesloten. en ehm, iemand van de NOS moet die dingen open doen. Anders had je, zeg maar, moest je door draaideur. Daar kon één iemand per persoon in. Het is helemaal afgesloten. Je kan er echt niet inkomen. Overal zit een slot op. En eh, toen kwamen we in de NOS-kantine. Dat is een mooie kantine, jongen. Het is echt, die, die kantine is zo bizar groot... dat je zeg maar pas dan beseft hoeveel mensen er bij de NOS werken dat is eigenlijk wel triest, dat een klein beetje storm... en het is gewoon allemaal weg, het is gewoon uit de lucht. Er is geen NOS-nieuws meer. Dat is toch eigenlijk ook wel weer leuk. Je zit er nu allemaal in die kantine, zitten ze allemaal weer te lurken. Het was een helemaal mooi moment, leuke grap om eruit te gaan... maar we hebben nog 30 <laughs> seconden. Dus dan bewaar ik die grap en dan zo meteen over 30 seconden... dan drop ik die gewoon. Dus ik was bij 3FM en we waren bij de NOS-kantine... En uh, ja, ze hadden van alles. Broodje gezond, broodje kaas, broodje ham, broodje salami. Ehm, broodje poep. Nee, dat lusten we niet, ome Willem. Oh, nou hebben ze er maar weer uitgegooid. Ehm, en die kregen ook gratis aangeboden vanuit die cursus. Hartstikke leuk. Eh, en daar hebben mooi in de NOS-kantine gegeten. En ik denk, weet je, dat is toch mooi? Als je beseft dat zeg maar al die NOS-medewerkers... want het was echt een grote kantine... dat het gewoon met z'n miljoenen niet lukt om die zender... die zitten gewoon nu op dit moment... met z'n allen in die NOS-kantine zitten gewoon te lachen. Ha, er is geen nieuws. Geen nieuws. Ja, ja! Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd... Ah, maar dat wil niks. niet Wat is dat er niet dit, snelheid wordt gecontroleerd. Tot zover de verkeersinformatie.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 De schutter is doodgeschoten door de politie toen hij het nabijgelegen parlementsgebouw invluchtte. Over het motief voor de aanslag is nog niets bekend. In Canada geldt een verhoogd dreigingsniveau nadat maandag een geradicaliseerde moslim was ingereden op twee militairen. Een van de militairen kwam daarbij om. De Nederlandse politie is extra alert na de aanslag van afgelopen maandag in Canada. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding wordt er extra gesurveilleerd op plaatsen waar veel mensen komen, zoals